Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De website van de CIA. Een groep hackers die deze week ook inbrak in het computersysteem van de Amerikaanse Senaat, zegt ervoor verantwoordelijk te zijn. De groep had de aanval op de CIA-website aangekondigd via hun Twitterpagina. De hackers claimen ook de verantwoordelijkheid voor eerdere aanvallen op de computersystemen van Nintendo en Sony. Ze willen laten zien dat de internetbeveiliging van de grote organisaties zwak is. SP en GroenLinks zijn bang dat Nederland een grondoorlog in Somalië wordt ingerommeld. Dat bleek tijdens het debat over verlenging van de antipiraterijmissie in de Golf van Aden. De partijen beschuldigen minister Hille van Defensie ervan dat hij de missie uitbreidt zonder duidelijk aan te geven wat hij bedoelt met robuuster optreden. Ze willen vooraf duidelijk geïnformeerd worden als bijvoorbeeld wordt besloten tot grondacties tegen Somalische piraten. Hillen noemt de kritiek onzin. Volgens hem zal er iets harder op worden gemapt dan tot nu toe het geval was, maar alles gebeurt binnen het mandaat. Het debat is op verzoek van SP en GroenLinks geschorst. Morgen gaat het verder. Verwacht wordt dat in elk geval een meerderheid van VVD, PVV, CDA, PvdA en ChristenUnie voor verlenging van de missie zal stemmen. De volledige maansverduistering van gisteravond was op veel plekken in Nederland niet te zien. Het was op veel plaatsen te bewolkt om overal de volle maan in de schaduw van de aarde te zien schuiven. De verduistering begon rond half negen. Op het hoogtepunt was de volle maan door de schaduw oranje gekleurd. Kort na middernacht was de maan weer helemaal verlicht. Via livebeelden op internet was het natuurverschijnsel goed te volgen op andere plekken op de wereld. Het weer vannacht droog, later in de nacht raakt het bewolkt en tegen de ochtend komen de eerste buien aan in het westen.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 good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah.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 shuffle, shuffle Put your, put your.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 你长得好。 Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world.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 Um, very attractive. Would you, um, um, would you go to bed with me?